Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel huisartsen twijfelen of ze nog wel door willen gaan met hun werk. De krant Trouw vroeg aan meer dan 600 huisartsen hoe ze naar hun baan kijken. Meer dan de helft zegt dat ze niet weten of ze de komende 15 jaar zullen doorgaan met het werk. Ze vinden het zwaar, maken veel overuren en moeten geregeld aan de bak in nacht- en weekenddiensten. Veel jonge huisartsen hakken daarom de knoop door en beginnen liever een eigen praktijk als ZZP'er... Op die manier kunnen ze hun werkdagen beter indelen en kunnen ze ook meer salaris vragen. er wordt vandaag weer een poging gewaagd om mensen weg te halen uit de Oekraïnse stad Mariupol. Er worden als het goed is op dit moment vier vluchtroutes geopend. Gisteren kwamen 100 mensen na een lange reis vanuit Mariupol aan op een veiligere plek. Ze zaten sinds het begin van de oorlog ondergedoken in een fabriek. De bewoners van 16 appartementen in Dordrecht hebben vannacht niet in hun eigen bed geslapen. Gisteravond brak er brand uit in het gebouw waar ze wonen. Het ging echt supersnel, zegt deze man tegen Hart van Nederland. Heel die dak in brand. Ach, alles. Het begon in no time over de hele complex te komen. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Er is wel een hele hoop schade de politie in het Limburgse Lom heeft vannacht geschoten bij een aanhouding. Agenten achtervolgden een auto waar een paar mensen in zaten... die iets te maken zouden hebben met een plofkraak in Duitsland... Die auto crashte, waarna de inzittenden eruit sprongen en wegrenden. De politie loste een paar waarschuwingsschoten, kon twee mensen aanhouden. Naar nummer drie wordt nog gezocht. En vanavond om 8 uur zijn we allemaal in ons land weer twee minuten stil voor de dodenherdenking. Tieme van 19 mag tijdens die herdenking op de Dam in Amsterdam zijn overgrootopa Henk eren. Die woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenover kamp Vught. En als buurman probeerde hij de gevangenen te helpen. Voedsel en medicijnen probeerde hij dat kamp in te smokkelen om eh, ja, de gevangenen zo te helpen. En ook smokkelde hij brieven vanuit het kamp naar buiten... zodat de gevangenen toch nog een beetje contact konden houden met hun familie. Daar mag Tieme dus vandaag over vertellen op de Dam. En het weer nog. De dag begint fris, maar wel behoorlijk zonnig. Vanmiddag ontstaan er weer stapelwolken, maar het blijft wel overal droog vandaag bij 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat nog op de A1 vanuit Amsterdam...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 fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 Duizenden gedupeerde spaarders van de Amsterdam Trade Bank... die onlangs failliet ging, hebben inmiddels hun spaartegoed teruggestort gekregen... De bank was voor een groot deel in handen van Russen... die op de Amerikaanse en Britse sanctielijst staan. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een nieuwe wet ingegaan... waarbij abortussen worden verboden als een hartslag van een embryo is waar te nemen. Dat is meestal rond de zesde week van de zwangerschap. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 13 tot 18 graden. ZFM. Zandvoort.